Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran zegt dat Israël oorlogsmisdaden pleegt tegen de Palestijnen... en daarop een reactie zal krijgen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat er een eind moet komen... aan het vermoorden van kinderen en burgers. Hij zei er niet bij wat de reactie zal zijn. De Iraanse minister is nu in Libanon... waar hij de situatie in Israël bespreekt. De voorzitter van de Europese Commissie, van der Leyen, reist de komende dag naar Israël... om solidariteit te tonen met de Israëlische bevolking. Net als andere hoogwaardigheidsbekleders, waaronder ministers uit Duitsland, Italië en Canada. De Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook hebben tot nu toe 1537 levens geëist, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Daaronder zouden 500 kinderen zijn. Israël zei eerder op de dag dat er sinds afgelopen zaterdag meer dan 3600 doelen zijn geraakt in de Gazastrook. Al Jazeera meldt dat bij een Israëlische aanval op een wooncomplex in het Jabalia vluchtelingenkamp in het noorden van de Gazastrook 45 doden zijn gevallen. Aan Israëlische zijde staat het dodental van de aanvallen door Hamas op ruim 1300. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door Oogappels. De dramaserie van BNN-VARA over puberstress en ouderleed... kreeg 39% van de stemmen en versloeg daarmee De Oranje Zomer en BNB Vol Liefde. Op het gala in Carré won Helene Hendricks de ring voor beste presentator. Bertrie Wieringa van GTST werd uitgeroepen tot beste acteur. Zanger Rob de Nijs kreeg de televisierring Impact... voor de registratie van zijn afscheidsconcert. Het weer. Vanuit het westen gaat het later vannacht regenen. Minima rond 15 graden. De dag begint grijs en nat. Het gaat flink waaien. Op de Wadden is windkracht 8 mogelijk.